Prognoses wijzen uit dat hij bij de verkiezingen 55% van de stemmen heeft gekregen. De zakenman Lobo werd gezien als de grote favoriet... Aan de verkiezingen deden interim-president Micheletti en de verdreven president Zelaya niet mee. De linkse Zelaya had zijn achterban opgeroepen niet te gaan stemmen. De verkiezingen verliepen overwegend rustig. In één provinciestad kwam er tot een confrontatie tussen de oproerpolitie en aanhangers van Zelaya. De Verenigde Staten hebben gezegd dat ze de uitslag accepteren, ook al deed Zelaya niet mee. Veel Latijns-Amerikaanse landen nemen dat de VS kwalijk. In hun ogen is Zelaya nog steeds de wettige president van Honduras... Hij zit nog steeds in de Braziliaanse ambassade. Politie en justitie gaan jacht maken op bendes die handelen in softdrugs. Ze worden net zo hard aangepakt als harddrugbendes. Volgens justitie zijn de handelaren in softdrugs vaak zware criminelen... die ook handelen in harddrugs en vuurwapens... en zich ook schuldig maken aan mensenhandel. 90% van de wiet gaat naar het buitenland. Het is een groeiende exportbranche waarmee enorme bedragen worden verdiend. In Amerika heeft een onbekende man in een koffiebar vier agenten doodgeschoten. Dat gebeurde in een plaats in de staat Washington, niet ver van Seattle. De agenten waren op hun laptops aan het werk voordat ze aan hun dienst zouden beginnen. Op dat moment kwam er een showvol geklede zwarte man binnen die het vuur op hen opende. Hij liet andere bezoekers ongemoeid en ging er zonder buit vandoor. De politie gaat er daarom vanuit dat het een gerichte aanslag was. Er is een grote zoekactie op touw gezet en 10.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot aanhouding van de man... Afhankelijk was er sprake van twee schutters. Nu gaat de politie ervan uit dat het er één was. Het weer. Vannacht is er kans op mist. Het is een graad of drie en aan de grond ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe even zon. En dan wordt het een graad of zeven.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 All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong with spending myself. het ritme van de herfst.